7 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. bedrijf Neckerman maakt een doorstart. Het bedrijf werd eerder vandaag failliet verklaard door een rechtbank in Breda. Een investeringsmaatschappij neemt het bedrijf over. Van de 200 banen gaan er 185 verloren. Voor de consument verandert er weinig, zegt het bedrijf. Neckerman was ooit een van de grootste postorderbedrijven van Europa... maar het bedrijf verloor de slag op internet. In 2012 ging de Duitse tak van het bedrijf al failliet. Minister Bussemaker vindt het zorgelijk dat veel alfa-studies van een laag niveau zijn. Volgens de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie zijn 26 van de 212 Nederlandse opleidingen in de geesteswetenschappen onder de maat. De minister wil dat de instellingen nu met de tekortkomingen aan de slag gaan. Bussemaker vindt dat de opleidingen geesteswetenschappen meer nadruk moeten leggen op onderwijs. Tien ziekenhuizen doen een proef om verspilling van medicijnen tegen te gaan. Ze kijken of teruggebrachte kanker- en reumamedicijnen opnieuw verstrekt kunnen worden aan andere patiënten. Naar schatting wordt nu 5 tot 10 procent van de medicijnen weer ingeleverd. Dat gebeurt vanwege bijwerkingen of omdat de patiënt is overleden. Die medicijnen worden nu vernietigd terwijl ze mogelijk nog goed te gebruiken zijn. Pro-Russische rebellen hebben in Oost-Oekraïne een militaire helikopter neergehaald. Dat heeft een woordvoerder van het Oekraïnse leger bekendgemaakt. Bij de aanval in de buurt van Slavjansk zijn mogelijk negen inzittenden omgekomen. De aanval zou een schending betekenen van het bestand dat sinds gistermiddag ook door de rebellen werd gerespecteerd. Het weer. In het noorden en het oosten is het bewolkt. Daar vallen buien, mogelijk met onweer. vannacht wordt het overal droog.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 voor knooppunt Muidenberg 3 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam bij het knooppunt Hodenrecht 2. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Battenverdorp 2 kilometer. Op de A10 de ring zuid richting Den Haag... tussen de knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer 4 kilometer.